ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Twaalf mensen hebben een melding gedaan van een acuut onveilige situatie... na de aardbeving in Groningen vannacht. Bij die inwoners wordt zo snel mogelijk iemand langsgestuurd, zegt mijn collega Martin. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een muur waar zoveel scheuren in zitten... waardoor die dreigt op te vallen. Nou, als het inderdaad onveilig is, dan wordt er gekeken of er maatregelen kunnen worden genomen... of dat die bewoners elders moeten worden ondergebracht. En behalve die twaalf meldingen van een onveilige situatie... zijn er nog tientallen andere schademeldingen gedaan. De aardbeving van afgelopen nacht was de op twee naar zwaarste ooit in Groningen. De Mensenrechtenraad van de VN houdt een spoedoverleg over Soedan. Dat gebeurt omdat Nederland en andere landen daarom gevraagd hebben. Gewapende leden van de RSF hebben de belangrijke stad El Fasher veroverd. Tienduizenden burgers zijn vermoord. Het bloed in de straten was zelfs te zien op satellietbeelden. De mensenrechtenchef van de VN vindt het onbegrijpelijk dat er niet wordt ingegrepen. Hij zegt dat er keer op keer is gewaarschuwd voor massamoorden en verkrachtingen. Twee handbal gaan stoppen bij het Nederlands team. Zowel Estefana Polman als Lois Abbing gaan stoppen bij het komende WK bij Oranje. zijn grote namen die allebei een belangrijke rol speelde toen Nederland in 2019 wereldkampioen werd. En het lijkt erop dat Cristiano Ronaldo pas over drie weken weet of hij de eerste wedstrijden van het WK van 2026 gaat missen. Hij kreeg gisteravond een directe rode kaart, was te zien bij Zico Sport. Ja, hij geeft eh, wel degelijk een eh, elleboog. Huilen, huilen. Rood voor Cristiano Ronaldo. Hij kon zijn eh, woede niet beheersen. het gebeurde tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd van Portugal tegen Ierland. Ronaldo is sowieso geschorst voor de komende kwalificatiewedstrijd. Maar die schorsing kan ook zomaar worden uitgebreid naar twee of drie duels. Dan zou hij de eerste wedstrijd op het WK van volgend jaar gaan missen. Maar duidelijkheid is er voorlopig nog niet. Die geeft de FIFA misschien pas over een week of drie. Het weer verspreidt over het land regen bij 10 tot 17 graden.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 Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Vinkenveen en Utrecht Centrum een kwartier verdraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoetwoude-Rijndijk ook een kwartier. En op de N249 Palona richting Schagen... voor de aansluiting met de N248 is het tijdverlies ook een kwartier.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 Select us on the radio, play us, cause we're friendly for ozone. But that's not us, so hold on. Tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, but don't That's a synchronizer with the analyzer. Coming wipes the session.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 Die stapt op omdat een privé-appje van hem uitlekte... waarin hij Jessil Geus die fakes van de VVD noemde. De VN-Mensenrechtenraad houdt een spoedvergadering over Soedan. Paramilitairen van de RSF hebben de belangrijke stad Al-Fasher veroverd op het regeringsleger. En daarbij zijn tienduizenden burgers vermoord. De Nederlandse tak van Tata Steel neemt drie energiecentrales van Vattenfall bij IJmuiden over. Die centrales draaien vooral op restgassen uit de staalproductie. Tata wil zo het productieproces verduurzamen. Het weer, vanavond en vannacht vooral in het noorden en oosten nog regen.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 happens again. I give you loving in the way that I should. Treat me good, treat me good. Give you loving, give you loving. Give you loving in the way that I should. Girls are like this, I would. Give give Girls are like this, I, uh, uh. Give give Girls are like this, I would. Give Give I'll uh, my And if you tell me, I'll let my touch. I'll let my chat yo. And if you tell me, I'll let my chat. Better you come. I'll let my chat yo. And if you tell me, I'll let my chat. Better you come for me. I'll let my chat yo. And if you tell me, I would. I'll let my chat. Treat me good, treat me good. I'll let my give it up, give it up. I'll Give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. I'll let my me good. All in my give it up, give it up. All in my give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up. man, you know, he boogie woogie, Now be not take it, take it. How when him come, him get it. How when him get what he want, then he run, run, let it.